Sluierde net onder, ze vielen haar vrij. Er is vaak voor wat kinderen, hij maakt soms op oorlogspaard. Maar werd ze ijs vast in het, nou dat wordt de waard niet te klein. En al hebben ze gehield. Het eten dat ze kraaien is de rijkdom van het veld.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 toen betogers werden beschoten door tanks, straaljagers en helikopters... Twee piloten die daar niet aan wilden meedoen zijn met hun straaljagers naar Malta gevlogen. Ze hebben bevestigd dat de luchtmacht opdracht heeft gekregen om het vuur te openen op de betogers. Ook de Libische diplomaten bij de VN hebben de kant gekozen van de betogers. Ze roepen de Libische leider Gaddafi op om af te treden. De Marokkaanse koning heeft voor het eerst gereageerd op de protesten van gisteren in zijn land. Koning Mohammed VI zei dat hij niet zal buigen voor demagogie. Hij zei ook dat hervormingen alleen een kans van slagen hebben als er sprake is van geleidelijke duurzame ontwikkelingen op sociaal en economisch gebied. Gisteren gingen duizenden Marokkanen de straat op om te protesteren tegen de armoede en corruptie en voor hervormingen. De demonstranten eisen niet het vertrek van de koning, maar ze willen wel dat hij minder macht krijgt. De protesten verliepen vreedzaam, maar na afloop waren er volgens de regering hier en daar plunderingen en vernielingen. In een afgebrand bankgebouw in de kustplaats Al Hosema zijn de lijken van vijf mensen gevonden, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De vroegere Amsterdamse korpschef Jelle Kuiper is overleden. Kuiper heeft praktisch zijn hele carrière bij het Amsterdamse politiekorps gewerkt. Samen met zijn onafscheidelijke collega Van Riesen maakte hij een einde aan de interne corruptie bij het politiebureau aan de Warmoenstraat. Ook maakte hij een einde aan de zware drugscriminaliteit waar de binnenstad in de jaren 70 mee te maken had. In 1997 volgde Kuiper Erik Nordholt op als korpschef. Die functie bekleedde hij tot zijn pensioen in 2004. Daarna was Kuiper nog interim korpschef van de politie Gelderland-Midden. Jelle Kuiper overleed aan de gevolgen van een hartaanval. Hij was 66 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog, minima